Twee uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Bonden hebben voorlopig nog geen akkoord over de arbeidsmarkt en de pensioenen. Dat zeiden de voorzitters van VNO-NCW en FNV nadat ze samen waren aangeschoven bij de formatieonderhandelingen. Het was volgens hen een pittig, maar constructief gesprek. De vakbonden verzetten zich tegen een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt... die de werkgevers juist graag willen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vinden een akkoord tussen de sociale partners belangrijk... voor het draagvlak voor een nieuw kabinet. Bij overstromingen en aardverschuivingen in Nepal, India en Bangladesh zijn de afgelopen dagen zeker 300 mensen om het leven gekomen. In de Noord-Indiaanse deelstaat Bihar zijn ruim 2 miljoen mensen geëvacueerd. Veel gebouwen en bruggen zijn verwoest en oogsten weggevaagd. De meeste doden vielen in Nepal en in het oosten van India. De autoriteiten zijn bang voor uitbraak van besmettelijke ziekten als tyfus en geelzucht. Meteorologen verwachten dat het noodweer aanhoudt. De omstreden Haagse imam die gisteren een gebiedsverbod kreeg opgelegd gaat in beroep tegen die straf. Hij zegt dat hij juist tegen extremisme is en dat de politie dat weet. De imam mag zich voorlopig niet meer vertonen in de wijken Transvaal en de Schilderswijk. Volgens justitie verkondigt hij een intolerante boodschap waarmee hij bijdraagt aan radicalisering. De imam denkt dat de autoriteiten vooral andere imams bang willen maken door hem aan te pakken. Albert Heijn heeft een conflict met een van zijn kaasleveranciers. Daardoor zijn merken als Leerdammer, Boursin en Lavache Curie voorlopig niet meer bij de supermarktketen te krijgen. Waar het conflict precies over gaat is niet bekend. Volgens de leverancier heeft het niets te maken met de kwaliteit van de kaas. Het weer, zon en stapelwolken, in het noorden mogelijk een enkele bui. Het wordt 21 tot 25 graden.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 A band is blowing Dixie, double fall time. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans. been playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans.